uur. moet bij het RWS Journaal. misbruik van kinderen in Nepal, meldt hulporganisatie Ter Desom. Vrijdag werd al bekend dat een 75-jarige Nederlander in Nepal is opgepakt... op verdenking van sekstoerisme en het maken van kinderporno. Ook werd een man van 46 in zijn huis in Zuid-Holland opgepakt. De twee andere verdachten, waar des Hom nu naar verwijst... zouden kinderporno hebben gemaakt. Of ze ook zijn opgepakt, is niet bekendgemaakt. In de Iraakse provincie Kirkuk zijn de massagraven gevonden van honderden burgers die door IS werden geëxecuteerd. De graven zijn ontdekt in een gebied waar tot 2011 een Amerikaanse basis was. Volgens de gouverneur van de Iraakse provincie zijn er zeker 400 burgers op brute wijze gedood. Getuigen van de executies hebben de vijf massagraven aangewezen. De gouverneur wil dat er DNA-onderzoek wordt gedaan om de lichamen te identificeren. In Irak worden vaker massagraven ontdekt in gebieden die in handen van IS zijn geweest. Op Maastricht-Aken Airport is aan het einde van de avond een vrachtvliegtuig van de baan geraakt. Het was een Boeing 747 van Saodia Cargo. Die wilde vertrekken naar Jeddah. Volgens de brandweer is er iets misgegaan tijdens het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar er was geen brandgevaar... en geen van de inzittenden raakte gewond. Bij het transportbedrijf Brinkman in Emmen zijn honderden overtredingen vastgesteld. Dat blijkt volgens RTV Drenthe uit rapporten van de inspectie Leefomgeving en Transport die de FNV heeft opgevraagd. Brinkman houdt onder meer nauwelijks gegevens bij over rij- en rusttijden. Het bedrijf vervoert onder meer planten voor IKEA. Het weer vannacht is het vrijwel overal droog. Er kan wat nevel voorkomen. Minima liggen rond de 4 graden. Overdag stevige buien.